Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er heeft vannacht niemand buiten hoeven slapen in Ter Apel. En dat is voor het eerst sinds maanden. Volgens het COA, die de opvang regelt, waren er gisteravond bijna 500 plekken door het hele land gefixt waar mensen terecht konden. Een paar mensen kozen er zelf voor om in Ter Apel te blijven en alsnog buiten het aanmeldcentrum te slapen. Zij kregen van het Rode Kruis een veldbedje en een slaapzak om de nacht een beetje warm en goed door te komen. Na het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beierland liggen nog steeds zeven mensen in het ziekenhuis. Met een van hen gaat het niet goed. Gisteravond was er een bijeenkomst voor iedereen die iets van het ongeluk had meegekregen. De burgemeester was er ook. We hadden bewoners uitgenodigd om bij elkaar te komen. We hebben gezegd, het is een besloten bijeenkomst. Ja, die stemming kan je met half stok van een vlag niet beschrijven. Die stemming was heel heftig, heel triest. Afgelopen weekend was er in zijn dorp een feestje aan de gang. Barbecue, feesttent, picknicktafels. Totdat het op een gegeven moment helemaal helemaal misging. Een vrachtwagen reed van een dijkje af dwars door het feest heen. De chauffeur zit vast. Waarom hij ineens naar beneden reed is nog niet duidelijk. Een grote brand langs de A6 bij Almere vannacht. Er brak brand uit in een all-you-can-eat restaurant. Hoe weten we nog niet. De brandweer was urenlang bezig met blussen. Inmiddels is de brand onder controle. En zo'n 2000 mensen hebben gisteren meegedaan aan de Amsterdam City Swim. Ze zwommen door de Amsterdamse grachten om geld op te halen voor onderzoek naar de spierziekte ALS. 2, was heel leuk om te doen. En eh, ik heb het gehaald. Ja, ik ging net ook wel met tranen in mijn ogen het water in. Zwemmen is gewoon het zwemmen met elkaar. En dat geeft zoveel energie dat het echt ook wel weer heel positief is. Ja. En met het geld ophalen zit het ook wel goed. De teller staat op meer dan 1 miljoen euro. Het weer, het is overal droog, met vooral in het zuiden veel zon. Verder naar het noorden vooral wolken. En het wordt een graad of 22.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 I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side. lost count of the days So lost in a haze Wherever I go I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know? Well tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already Ready for someone Someone to stay I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know.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 Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close my eyes another space and time I miss you and your electric light de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst in lange tijd heeft vannacht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... niemand noodgedwongen buiten geslapen. Volgens het COA waren er bijna 500 opvangplekken gevonden... genoeg voor de mensen die gisteren buiten moesten wachten. Vanwege de estafettestaking bij NS rijden er vandaag vrijwel geen treinen in Noord-Holland. Er worden ook geen vervangende bussen ingezet. NS waarschuwt dat in de rest van het land de staking waarschijnlijk ook voelbaar is. Janine Abbring stopt met de presentatie van het VPRO-programma Zomergasten. Dat zei ze gisteravond aan het einde van de laatste Zomergasten van dit seizoen.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 Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva. Et Valérie, mais. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friend. Damn, that's fuck 20 something. First time I'm feeling this summer, I belong to me. Cause I knew Bad Bunny made a bad girl body, body. depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me.